Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het bedrijf Cambridge Analytica stopt ermee. Dat is het bedrijf dat via Facebook de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers zou hebben misbruikt... om president Trump in het zadel te helpen. De werknemers van de Amerikaanse tak en van het Britse moederbedrijf hebben te horen gekregen dat er werkzaamheden worden gestaakt. Cambridge Analytica maakte de gegevens in 2014 buit en die werden gebruikt om kiezers persoonlijk te benaderen voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. 2016. Nederlandse wetenschappers hebben voor het eerst synthetische mini-embryo's gemaakt... die zich in de baarmoeder kunnen nestelen... waardoor die tekenen van een vroege zwangerschap gaat vertonen. De proeven zijn nu nog met kunstmatige muizenembryo's. De hoop is dat als het proces van vroege zwangerschap goed valt na te bootsen... dat op den duur bijdraagt aan het oplossen van bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen. Synthetisch betekent in dit geval dat er geen ei of zaadcel te pas is gekomen aan de vorming van het embryo. In plaats daarvan zijn stamcellen gebruikt. Rond een aantal beroemde monumenten in Rome zijn hekken geplaatst... om te voorkomen dat fans van voetbalclub Liverpool de werken beschadigen. Onder meer de Trevi-fontein en de fontein bij de Spaanse trappen worden beschermd. Liverpool speelt vanavond tegen AS Roma de returnwedstrijd in de halve finale van de Champions League. De Romeinse autoriteiten zijn extra alert omdat Liverpool-fans mogelijk wraak willen nemen voor wat er gebeurde bij de heenwedstrijd in Liverpool. Twee Roma-supporters zouden toen een man ernstig hebben mishandeld. Het weer tot slot. Vanavond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. In het oosten blijft het tot middernacht wel droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 4 graden.